Hij vindt dat het klaar moet zijn met alle oneerlijke concurrentie op de weg met schijnconstructies. De VVD wil de komende vier jaar 10 miljard lastenverlichting voor bedrijven en burgers. Dat staat in het verkiezingsprogramma dat vanochtend is gepresenteerd. Het belangrijkste doel van VVD-leider Rutte is de zorgen van Nederlanders weg te nemen. Rutte zei dat zijn partij opkomt voor de stille meerderheid van koppige optimisten en dat de VVD tegen de schreeuwers is op links en rechts. Het CDA wil criminelen harder aanpakken. Wie opnieuw de fout ingaat krijgt een dubbele straf en veroordeelden blijven langer vastzitten. Dat staat in het CDA-verkiezingsprogramma dat volgende week wordt gepresenteerd. Mensen met een straf tot twee jaar zouden niet meer in aanmerking moeten komen voor voorwaardelijke vrijlating. De politie bevestigt dat de agenten die betrokken waren bij de hardhandige arrestatie van Mitch Enriquez niet zouden worden ontslagen. Die belofte kregen zij van hun chef, korpschef Bouwman. De NRC kwam vanmorgen met dat nieuws op basis van vertrouwelijke stukken. Enriquez overleefde de arrestatie niet. De politievakbond, NPB, noemt zo'n baangarantie ongebruikelijk. Het Britse pond is vannacht door onverklaarbare oorzaak sterk in waarde gedaald. Ten opzichte van de Amerikaanse dollar zakte de munt zelfs 8% en bereikte zo de laagste koers in ruim 30 jaar. Daarna herstelde het pond zich. Volgens analisten is de oorzaak mogelijk een uitspraak van de Franse president over de brexit of een foutje van een handelaar. Dan het weer nog, af en toe wat zon en op de meeste plaatsen droog. Het wordt 13 tot 15 graden, in het weekende wat meer zon en 13 of 14 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate.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 Dus hier sta ik met een uitgestoken hand. Ja, ook in het eh, tweede uur, luisteraars, om, omarmen wij Henny Rukert uh, Watersport. Ja, we gaan eh, maar niet meer over de kunstgrasvelden praten... En de, en de korrels die erop liggen van autobanden... en de kankers die je erdoor kan krijgen. Maar we gaan het hebben over de positieve dingen van het voetbal. Namelijk over Zandvoort. Morgen de belangrijke wedstrijd tegen Arsenal. En ik ben heel benieuwd hoe Laurens ten Heuvel, de trainer van de ploeg, erover denkt. Goedemorgen, Laurens. Goedemorgen. Je gedachten over morgen? Nou, eh, nou mijn gedachten. Eh, Arsenal is een hele lastige ploeg. Fysiek sterke ploeg. Eh, vorig jaar hadden ze een grote, sterke spits die bal, ja, balvaardig was en goed de bal kon vasthouden. Twee snelle buitenspelers. Achterin stonden ze ook hun mannetje. Dus het, het, wordt geen makkelijke wedstrijd morgen. Nee, maar je hebt wel Justin Luiten achterin, dus dat scheelt. Ja, dat is waar. <laughs> <laughs> Justin doet het uitstekend. Ja. Ben je niet bang dat je hem kwijtraakt aan het eind van het seizoen? Natuurlijk niet. Anders neem ik hem zelf al mee. <laughs> Ga je weg dan? nee, joh, ik bak een grapje. Oh, nee, natuurlijk niet. Ik ga niet weg. Luister Lawrence, het is hoog tijd dat Zandvoort eh, uit die klasse komt. Hè? Want daar hoor je eigenlijk niet in thuis. Nee, dat is ook zo. Eh, dat vind ik ook. Eh, we hebben in, in die zin gewoon een hele goede selectie. En ehm, ja, met alle respect eh, voor de derde klasse, eh, wij horen er gewoon niet in thuis. Eh, iedere keer lukt het net niet. Ook nu heb je weer de pech gehad dat je die eerste wedstrijd door al die blessures verloren hebt. Klopt. het wordt tijd, hè? Ja, dit wordt zeker tijd. Alleen, nogmaals, eh, dat hangt ook weer af eh, van de selectie. Hè? Dus eh, jongens niet op vakantie gaan. Hoe, hoe, het zit met blessures, hoe het zit met kaarten. je wilt toch met de sterkste op, ja, opstelling spelen. Ja, want morgen mis je Lucas. Ja. Die heeft een knie, maar je hebt er nog één belangrijke niet bij. Nou, vertel. Nee, ik vertelde net dat, dat Roxy die sneeze hand heeft, maar Rox... Klopt. Ja, Roxy, eh, die eh, vandaag met, eh, met zijn werk ja, heeft zich geblesseerd. Maar daar kan je toch wel mee voetballen, of niet? Ja, daar zou je eventueel mee kunnen voetballen. Maar ik, ik neem aan dat hij een aantal hechtingen... ik heb de wond gezien. Jussen liet het ja. zien op een foto. Niet normaal hoor. <laughs> Heftig. Uh. Zeker niet normaal. Wordt hetzelfde geld is hele duim eraf geweest. Ja. Dat is echt niet, niet prettig. Maar goed, een beetje bruveen erop en klaar. Toch? Ja ja, dat is, eh, dat is waar. Maar goed, eh, de, de hechtingen kunnen natuurlijk wel weer eh, losschieten. En dan kan hij weer opnieuw naar het ziekenhuis. Ja, in de eerste uur van de uitzending hebben we het gehad over het feit dat Zandvoort weer hard op weg is het sportdorp van Nederland te worden. Waar vroeger Haarlem de sportstad was. Ja. Ja, daar hoort een tweede klasse bij, hè? Absoluut. Daar gaan we ook keihard voor werken dit seizoen. Ja, Weet je wat mij opvalt? De sfeer bij jullie zo goed is. Nou, gelukkig want ik ga geregeld eten bij uh, eh, eh, Zizo. Nou, daar loopt ook je halve ploeg <laughs> rond. ja. <laughs> Dat is wel gezond eten hoor, wat dat er gaat is eh, niet zo gek. Ik heb nog iets voor je, want Justin heeft net gekregen Bayuna. Dat is een product waarmee je zonder suiker wel heel veel energie krijgt. Erg goed voor mij dus. Oké. Hij brengt het voor je mee. Ik neem het mee. Nou, nou ik eh, ben, ben, erg benieuwd morgen. Ja, ze hebben bij HFC hebben ze het eh, bij het eerste toegepast bij een aantal spelers. En het werkt echt hoor. Oké. Nou ja, ik zou zeggen neem een doos mee. Ja, nee, die, die, heeft al een doos gekregen. Suikervrij, cafeïnevrij, GMO-vrij, natuurlijk product. En veel beter dan Red Bull. Ja. Want ja, je kan voor Red Bull rijden, maar drinken mag je het niet hoor. <laughs> Hoe vinden jullie dat, dat hij morgen weer... Eh, of zondag moet ik zeggen, dat hij weer eh, grote dingen gaat doen. lastig eh, feit erin gaat, denk ik. Wie? Max. Ja, weet ik. Ja? Maar, maar waar gaat hij, eh, je bedoelt voor de race? Hij gaat, ja. hij gaat gewoon weer voor het podium? Ja, dat zeker weten. Hij gaat weer voor plek nummer 1. En het leuke is daar in Japan, ze zijn helemaal knettergek van hem. Hè? Hij heeft geen eens tijd dat hij eet, geloof ik. Zo. Jij volgt het? Nee, ik volg het niet echt, maar ik kijk wel af en toe zijn. Als Zandvoort is toch wel een beetje gek hoor. Ja. En nou krijgen we het wielrennen erbij. En jij in de tweede klas. Wat willen we nog meer? Nou, helemaal goed. Ik wens je heel veel succes, Laurens. Wil je nog iets met, eh, met Justin bespreken? <laughs> Nee hoor. Nee? morgen wel. Tot morgen wel. Tot morgen. Succes, <laughs> man. Dankjewel. Dag.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 Maar ik moet u zeggen, dit was Justin Timberlake en hij heeft er een wereldhit mee. Dat blijkt ook al, want het aantal, het aantal likes op Facebook is ongekend. En het is ook een, eh, ja, in mijn versie een schitterend nummer. Maar goed, uh, smaken verschillen, maar goed ook. Want de een houdt van kunstgras en de ander vindt het niet te eten. <laughs> En Justin zijn broertje is jarig. Ja. Nou, mag je wel even voor hem zingen, Just. Nee, ik ga niet zingen. Ik wil hem wel feliciteren via de radio. Good morning. Uh, aan de telefoon hebben wij inmiddels onze eh, Engelse correspondent, Brian Toey. Brian, good morning. What's new in England? In the Irish game last night against Georgia, which was very disappointing. But um, Ireland got a good result, 1-0. Yeah, but it was disappointing. It was. It was a very poor game. Yeah, yeah, uh, yeah. Uh, uh, Georgia would be a, um, a, very average side, and they literally came to defend and almost succeeded. Yeah. Uh, the Irish got a, a, goal in the second half and uh, now proceed to play Moldova next Sunday. Wow. Hmm. Moldova. So, uh, um, and in that group also, the Wales, who had a great Euros, uh-huh. um, drew 2-2 with Austria. Yeah. And um, Serbia beat Moldova 3-1. Interesting. So, <laughs> interesting. Something different, Henny. Yeah, and <laughs> tonight in Holland, everybody is in front of television because we play against a, a, a very, very strong opponent. Wit-Rusland, Belarus. Oh, well, <laughs> <laughs> yeah. yeah, well, Henny. and you know, if you, if you read the, the, newspapers here, everybody is afraid Holland is not going to win. Uh, Henny, I'm sure they are because if they don't win this, there'll be big problems. Say no more. Say no more. Yeah, then we yeah. don't have a, a Dutch national team anymore. He's gone. Yeah. Is is uh, Memphis playing for you? Uh, he he is in the selection, and um, not that's serious. not for nothing. But yeah, if he plays, I don't think so. Not no. not in the I guess he's not playing. Not in the no, I don't, I don't think so. Oh, yeah, he's having big problems at Manchester United, yeah. and I think he could be going in January. But I suppose he'd be going back to Holland. Um, uh, you know, who, who's going to take him? He got a great contract last season with. Uh, Mr. Van Gaal. Mm-hmm. Yeah. And um, I don't know if anyone can afford to buy out his contract. You know, he, he's, he's in a very bad position as a player. He's he quite young. PSV yet. doesn't want him back. Yeah, but I, I can understand the problem with his salary, etc., etc. Mm-hmm. But um, he's a young player. He, sh- you know, if he's not playing like in games like tonight to showcase himself, to, to to try and take his, his career farther. Mm-hmm. But it seems Manchester United don't want him. He, mm-hmm. I, I, don't even think he's training with the first squad. How many minutes has he played so far? About 10 or 15? I'd, what is it? Maximum. Maximum, yeah. you know. How are you doing, um, Brian, by the way? I'm yours again. I'm doing... <laughs> we have another big problem in Holland, huh? It's the goalie. Yeah. Because uh, we have the goalie of Barcelona, but he is not playing. Oh, quite right, from uh, the ex-Ajax lad, yeah. Yeah, yeah. yeah. Sillison. I think he's uh, one of the best. And and for years we didn't have Stekelenburg, but he's back in the selection. And I will not back be, in the selection. Yeah, I will not be surprised when he's in the goal. He should be. He's playing for goal in Everton, isn't mm -hmm. he? Mm-hmm. Under Koeman. Uh huh. Yeah, that's right. Uh, he he seems to have uh, have have um, brought him back into the game. He spent some dark years uh, with Fulham, I think, in yeah. London. Terrible. And um, yeah, he's a, he's he's you know he's a big lad. He's no reason why he shouldn't be in goal. He, he you know he's playing Premiership football. What's mm. what's the other alternative? The the the, the lad from um, no. Rome is it? Yeah, Zoot. No, don't do that. Yeah, yeah, yeah, yeah. So no, uh, I think Stekelenburg is one of the best keepers in the world. I think he's a fine keeper as well. I, I think yeah. he made a bad choice. He went down to Fulham uh, it didn't happen for him. He, he, did he play in some European team as well? Did he go to Italy for a while? No, I don't think so. No. Had a lot of experience, They uh, can played the final. Yeah. Yeah. Yeah. So, um, and and who's who's going to play um, forward line in, in the not striker? Not bit? Janssen because he is yeah. a, a sub now. Yeah, Janssen is, not doing it over in, in, in Tottenham Hotspur in London. He, mm -hmm. he's, he, he came over on a big money transfer. He had a great season last year. He was, he was top scorer in Holland, I believe. I think they uh, start again with Promes. He is one of the oh. stars in Russia, but in the, the Dutch national team, he can't even touch the ball. But he yes, will be in yes. the in the squad again. I don't know why. Oh. Strootman okay. is back. That is good. Wijnaldum okay. and Klaassen will play midfield. Yeah, uh, okay. Uh, and Karsdorp from Feyenoord, he will uh, start up on the right side. Yeah. and and um, um, what's his name remains captain. Um, Snyder, isn't it? Yeah, absolutely. He remains captain. He's yeah. Without him, there's no Dutch team anymore. Well, there's no Dutch team, but is he is he actually a good captain on the field? I yeah. question that. I'm, not I'm not only on the field, also outside of the field. He's very okay. good for the young players. Very very good. Yeah yeah, yeah, that's the necess that's the necessary one, you know. It's a kind, but, uh, uh, it's a kind of uh, Justin Luiten, uh, how he plays at Zandvoort. <laughs> okay. okay. <laughs> You know him or not? <laughs> no, but I can imagine. it, is, it is Zandvoort after all, and no offense, but you know, um, tell me. Um, In England, you have you have races with dogs. He is almost as fast as the dogs. Oh, good one. Yeah, yeah. Yeah, it's nice. Ma the the dog race, greyhound racing. Yeah, that's the that's the word. <laughs> the greyhound races. And if you're ever at the greyhound races, always pick the two dogs nearest to the fence, Henny. Uh huh. Mm-hmm. one and two. Okay. Short That's, a, that's okay. good advice. There's <laughs> <laughs> good advice. Mara, who's who's um, uh, do you have still the same management? Um, they, they have a Mr. Grimm is now the, the, up the place of Van Basten. Grim. You ever heard of him? Oh. Nee, no, oh, no. He's a very nice guy. I, I heard of him. Great keeper. And uh, a great goalie, absolutely. Great forward okay. keeper. Yeah. yeah. Ajax. And he's taking the place of Van Basten. Yeah. And they don't take okay. a third one, I think. So. Uh, okay. Oh, okay. So it's Danny Blind and yeah. and um, uh, Yeah. Okay. Yeah. No. Yeah. Something has to change there as well. You know. Daly is playing very well, by the way. Yeah. On the moment. He's He's playing very well. I always thought he played a great season last season with Manchester United. Uh-huh. He, he, he, played every position, yeah. and now he's more settled again. He's he's he's consistent, you know, and and that's important. Um, yeah, he'll be one of the main players now for for Holland yeah. to to, to uh, progress with, without doubt. But uh, you know, who else, isn't, Jos de, Jos de Jong is here also uh, behind the mic, and he loves the fact that you are in this broadcast. Good, Jos. <laughs> and, and maybe sometime, Henny, in the future, I'll I'll, uh, I'll fly over to participate in person. Oh, that will be nice. That'll be great because the people can yeah. see then which guy is always calling from England. Yeah, because we are also on TV, eh? You know that. Of course. No, seriously. I know, I know. Yeah, I know. Yeah. <laughs> modern technology is great. We can't hide anymore, Henny. Channel 40, hmm. that's where we are. That's where we are. That's about time you're coming over. Are you, uh, are you over in Holland uh, quite often or not? Uh, I am. Now and again I come over. And what's now and again? Uh, um, yeah, I'll be over before Christmas. Okay. <laughs> okay, we'll meet you in the studio then. It's almost there. <laughs> it's almost Christmas, yeah. but Brian, a, cri uh, a critical question. Uh, how is the Dutch language going? Um, slowly. what? What? What say? Slowly. Slowly. Slowly. Slowly. Slowly. Okay, okay. You know that if you want to live in Holland, you have to speak Dutch. So Really, Henny, is that a law, is it? Yeah, that's the law. <laughs> you have to do the inburgeringscursus. <laughs> Henny, I thought you just had to pay your taxes. <laughs> don't talk, don't talk about that. Brian, it's very easy. Uh, uh, just just uh, an example. The word welcome here in Holland is welcome. So it's not, not easy. It's not uh, difficult. Bedankt, joh. <laughs> Tot volgende keer. here. Oh, well, you're doing fine Very nice. good. <laughs> okay, we we don't have Iron Robert tonight, not on Monday either against oh, France. Oh, oh. But oh, what yeah. do, what do you think? Who's who's what's going to be the the result? Well, well, well, well, he'll win tonight for sure. You know, and French game is in Paris, is it? Uh huh. No. Yeah, yeah, yeah, yeah. yeah. No, no, no. It's in uh, in uh, in uh, in uh, arena. In the Oh yeah, okay. In the arena, maybe a draw. Okay. Maybe. But uh, can he nice. beat France? Ooh, I, I, I, don't think so. But if he got if he got out in the two games, if you had four points, uh-huh. yeah, that'll be okay. Settle for that. But Ireland is top of the bill in Group D, together with Wales, Serbia, and Austria. Yeah, four points each. Um, so the big games, obviously, um, yeah, uh, between them. Wales, Ireland, I think is, is on is on in the new year. Mm. Uh, Serbia, interesting team. Um, lot of good players in, in Europe, in, in, the German league, in the Italian league, uh-huh. and of course Austria. One never knows what's coming, you know. Mm-hmm. So it's an interesting group. Absolutely. One one team qualify, and um, the best I think how it goes in the World Cup is the best of the second eight yeah. go farther for the playoffs yeah. Mm-hmm. for um, for the World Cup uh mm-hmm. -huh. in did, two did, years' time. Did you see Italy Spain? I didn't, any. I was at the game sure last night. Oh yeah, of course. I didn't see yeah. anything. I'll I'll I'll, um, I'll look at them later now and make my assessment. Oh, okay. um, and we'll go from there. What was the score? One one. Oh yeah, good game. Mm. So so. Mm, so so. Yeah, yeah, yeah. Thanks very much, uh, Brian, and a lot of As luck. always, Henny. With uh, your Irish team, I hope they make it. Ah, we will, Henny. We'll make it, all <laughs> right. you sure?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 We hebben elkaar stevig vast. Je bent hier veilig, dicht bij mij. Al dat bezit wat ons verzwaarde, zou toch verdwijnen met de tijd. Het wat overblijft zijn wij. Ja, toen zoon Sven eh, een jaar of 18 was... verloor hij een goede vriend, eh, ook, eh, ook heel jonge leeftijd. En nam naar aanleiding daarvan het liedje Waterkant van Marco Borsato op. Dat hoorden we zojuist. Mooi hoor, mooi nummer. Zeker weten. Ik geloof dat onze studio hond een beetje aan het blaffen is. Hoe komt dat nou? Hij is verkouden, en Hij loopt te blaffen. Hé, hey, Sas, kom eens hier. Kom, kom, kom, kom, kom, kom, kom. U hoort uh, Sascha. Dat is een van de liefste honden in Nederland. Die eh, een vurig volger is van het programma De Watertoren Sport... waar u nu naar luistert. We gaan even eh, de kranten doornemen, Justin. Ja. Het nieuws. Robben niet in oranje, we hebben het al even genoemd. Dat is toch wel een heel gevoelig verlies. Dat is een eh, grote atlat, denk ik. Ja, zeker. Wijnaldum voelt dat hij weer thuis komt. Ja, maar Wijnaldum doet het hartstikke goed bij Liverpool ook. Speelt fantastisch, hè? En, ja, die, die hoort er ook in thuis. Harde werker, goede voetballer. Ja, wat denk jij, welke keeper staat er vanavond in? Ik hoop Stekelenburg. ik, vind Stekelenburg echt eh, op dit moment de beste keeper die we hebben. En dat, dat heb ik al heel lang gevonden. Dat heb ik bij Ajax gevonden. Uh, WK 2010 was hij fantastisch. Ja. Ehm, eigenlijk daarna een beetje verval geraakt. Fulham, Monaco, nou, noem die, noem die klus waarop hij de bank heeft gezeten. Eh, Rome. Ja, en nu die weer lekker terug is bij Koeman en Koeman geloof in hem heb en, eh, en vertrouwen in hem heb... ja, komt hij gewoon weer terug in zijn, in normale ritme. Ja, en is zeker de beste keeper die we hebben voor het Nederlands vanavond. Absoluut. Manchester City manager Pep Guardiola... die heeft Londen op zijn kop gezet... bij de presentatie van de autobiografie van Johan Cruijff. Dat moet jou aanspreken, Jos. Ja, dat is, dat is hartstikke leuk. Ik heb, eh, ik heb er een stukje al eh, eh, over, over gelezen. Nou, die, het moet echt geweldig zijn. Ik ga het boek meteen aanschaffen. Ik geloof dat het, ik geloof dat het vandaag in de winkel ligt. Is dat niet zo? De Engelse ja, is gisteren verschenen. Ja, vandaag. die vandaag in de boekhandel. We moeten meteen naar de boekhandel. Iedereen die een beetje van voetbal houdt, die, die moet dit gewoon als standaardwerk in zijn kast hebben staan. Als je dit mist, dan eh, laat je blijken dat je niet van voetbal houdt. Maar ook voor je Nederlands is het geweldig. Uitzaken van Ja, het eh, is geweldig. Had ook een, eh, een zijn beste elf van de wereld gemaakt. En daar heeft hij inderdaad ook geen plek voor Ronaldo of een Messi. Dat zijn echt allemaal oude helden. Leuk. En dat vind ik wel heel karakteristiek. Mm. vind ik mooi. Mm. Fantastisch. Over oude helden gesproken valse start van eh, Jong Oranje. Eh, ik bedoel, het gebeurt zo slecht. Er staan zulke goede spelers in. Ja, nou ja, eh, elf hele goede voetballers maakt nog geen goed team, Henny. Maar de kans op jong, voor Jong Oranje op TK is vrijwel weg, hè? Zonde. Ja, maar nogmaals, uh, elf goede spelers maakt nog geen goed team. Er is wel goed nieuws over Bicht van Marwijk, want die heeft een punt gehaald. Ja. Groep B van de Aziatische WK kwalificatie. 2-2 gelijk. Zit hij daar nog steeds dan? Ja. schrikkelijk. 2-2 <laughs> gelijk <laughs> Ja, in Goed voor zijn cv. Ja, goed voor zijn portemonnee waarschijnlijk. Ja, waarschijnlijk portemonnee, dat, portemonnee eh, is veel beter dan die cv. Ja, precies. Nee, die, uh, die technisch man achter eh, de Paralympiërs, die Kats, die wordt nu de nieuwe technische directeur van de Zwembond. Ja, hij heeft het naar mijn mening goed gedaan met de Paralympiërs. Dus, de sporters hebben het goed gedaan. Ja, maar goed, hij heeft wel allemaal goede banen kunnen leiden. Zonder een vergeldertje of zo. Dus dat, eh, nee. Ja, golf niet, hè? Eh, ja, eh, ja, soms. soms. Hoeveel, je luiten? Ja, ehm, hij heeft een schitterende naam. Ja. En, uh, <laughs> oh, ja. <laughs> Daarom vraag ik je het ook hoor. Ja, nee, en verder, ja, ik heb de KLM Open dan gevolgd. Die die won. En dat, ja, dat is natuurlijk schitterend. Schitterend om te zien hoe, hoe goed die gaat. En eh, heel leuk vooral dat het een Nederlander zo goed gaat eh, op de wereldranglijst. Hij is geen familie, hè? Hij is, voor zover ik weet, geen familie. Nee. Nou, zover okay. weet. Eh, ik ben geen erfgenaam. Uh, <laughs> bij de Alfred Dunhill Links, de championship, is het niet zo goed in het begin gegaan met hem. Maar het gaat wel meer niet goed in het begin, hè? Nou ja, hij, hij, heeft, wel, hij heeft, regelmatig een, een, matige eerste dag. Maar in de loop van het weekend is het een, een cupfighter gebleken. En, dat was ook KLM Open zo. Leuk, mooi te zien. Die uh, Max Verstappen, jongens, in Japan. De jeugd oh. rent achter hem aan. Hij is zo populair, <laughs> dat, begrijpt hij zelf helemaal niet. Ik, ik hoop dat hij het Ik had het niet aan slapen toekomst. Volgens mij wordt hij er iedereen achtervolgd. Hij is razend populair. Eh, er zijn echt honderden kinderen, als je dat ziet die hmm. de, ontbijt, de ontbijtzaal achter hem aan rennen. Jongen. Ja, het is, geweldig. ja. Op tv zag ik dat hij ook nog boodschappen bezorgd dus- oh, Ja, ja. ja. ja, leuk. Hè? Doe dan in de vrije tijd ertussen. Maar hij schrijft, in, of in de Telegraaf staat eh, als tussenkop... in twee jaar tijd totaal andere persoon geworden. Maar dat is ook absoluut zo. Dat, eh, ja. Ik denk dat het inherent is aan die prestaties die hij heeft neergezet. Geweldig, toch? Als je al zo goed begint. En, eh, kijk, het is een, ik denk dat er in die, eh, in die autosport een hele hoop eh, jongens rondrijden. Ik weet er niet zoveel vanaf, maar die gigantisch goed presteren. Eén of twee races en dan helemaal terugvallen. Ja. Maar je ziet bij Verstappen die continuïteit terugkomen. dat en dat, vind ik gewoon geweldig. Het gaat ook om zijn mindset. Het is een jongen die die, die sport heel serieus neemt. Ehm, is dat, dat hij nog eh, op Zandvoort rondreed met familie dan af en toe iets te serieus. En ja, kreeg ik af en toe het gevoel dat hij dacht dat hij er al was. Maar het is nu een hele open, toegankelijke jongen ook voor de media. En eh, ja, doet altijd goed, goed mee met, met, met dingen voor het team. Eh, en heel belangrijk denk ik ook in de Formule 1 is dat de sfeer bij Red Bull heel goed is. Eh, vorige keer vond ik het ook heel leuk dat hij ook erg blij was voor zijn teammaat dat hij gewonnen had. Nou ja, goed, ik vond andere ik... keer is het alleen van pot Ja, maar dat zeg je dat de sfeer zo dus, goed en, en, het was een heel ver duel ook. Hij heeft het geprobeerd, maar hij liet wel ehm, genoeg ruimte... zodat eh, ook eh, Ricciardo gewoon eh, door kon blijven rijden. En dan maar twee. Een E2 is belangrijker dan een overwinning voor hem. Ja, ja dat vind ik heel belangrijk. Dat, dat is een teamspeler. Soms haalt hij zo ook een rare streek uit. Als hij dat uh, bij Ricciardo had uh, gedaan, hadden ze allebei naast de baan gelegd. Nou ja, goed, de oorlog dat, compleet dat, dat zie, je, zie je bij Mercedes natuurlijk. In, eh, bij Formule 1 of überhaupt bij autoracing is natuurlijk de vraag... is het een teamverband of is het een individuele sport? En hij ziet het als een teamsport. Maar, bijvoorbeeld bij Mercedes zien het als individuele sport. Ja, dat klopt. Die indruk heb ik ook. Ik wil kampioen worden en jij zoekt hem maar uit. Ja. Ik niet, jij niet. Ja. Interessant. Maar het is leuk om te zien. Gouden Leeuw is er maanden uit. Bij ADO telt elk dubbeltje. Nou, er zijn wel meer clubs waar dat voor geldt. <laughs> ja, ik ken er nog een paar. Icardi krijgt meer salaris. Oh. nou, Kats als nieuwe zwembonddirecteur, dat hebben we gehad. Dan hebben we het nieuws eigenlijk wel gehad, hè? Barney naar de halve finales. Volg je dat? Nee. vroeger veel gevolgd, eh, maar tegenwoordig vind ik het... Eh, er zijn te veel toernooien om... Eh, er veel spelers ik vind niets meer leuk om te de, kijken. Eh, de, de Ja. Ah, ik vind het altijd leuk om naar te kijken. Ze gaan tegenwoordig, hebben ze, ik weet wel dat ze tegenwoordig hebben ze toernooi. Dan moet je beginnen met een dubbel en eindigen met een dubbel. Eh, dat, is van de week voor overdreven. Als je sport niet meer aantrekkelijk is, dan, eh, dan moet je het gewoon meest stoppen. Laatste ik, van de week was er een, een wedstrijd, inderdaad met de buitenste ring beginnen. En die andere was lang begonnen. En die was al klaar op het moment dat de eerste... Ja, precies. Was, eh, ja, die was begonnen. Er is eh, gewoon helemaal niks aan. Nee, maar ik vind, het ik vind het een hele grappige sport. Ik heb jaren in Engeland gewoond en ik vond het, eh, vond het schitterend. Deze zelf ook graag mee. Het laatste nieuws komt uit de tenniswereld. Kiki Bertens gaat weer spelen. Ja, ik heb het gehoord. Geweldig. natuurlijk. Ja, ja. Die heeft wel gepresteerd, zeg. Nou. Ik geloof dat ze bijna 100 wedstrijden heeft gespeeld. Dat kan toch niet, joh? Ik heb ook zoiets gelezen, maar het lijkt me toch wel heel erg veel. Ja, maar ze doet het fantastisch. Ze doet het goed, inderdaad. Die, die, die komt wel een stuk verder, denk ik. Weet je wie ook al 100 wedstrijden heeft gespeeld? Nee. Onze technicus, Charles. Ja. <laughs> nou, eh, Justin Luiten, het kost hem bloed, zweet en tranen om eh, lekker te scoren. Eh, Max Verstappen, het kost hem bloed, zweet en tranen om vooraan te blijven in de race. Ik denk dat je iets van Hazes gaat draaien. Dat heb jij in één keer goed. Ga je door voor de 1000 euro? Nou, vooruit, want ik vind het wel mooie muziek. Dat vind ik al mooie muziek, dus, dus Dat dacht ik al.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 Als je roem voorbij is, moet je kijken wie je nog kent. het echt gezien. Nee, ik heb geen trek. Ik blijf niet gek dat ik iemand straks nog mis. Ik blijf echt alleen. bloed, zweet en tranen begeven wij ons naar eh, de klok van 12 uur. We hebben nog ongeveer een kwartiertje te gaan, eh, mannen. Dus, eh. Waarom kom je altijd met het slechte nieuws? Ja, dat is gewoon mijn taak, hè. Ja. het maar <laughs> ik ben wel weer een duifje van tevreden, hè. Dus dat moeten jullie wel even in gedachten houden. Kijk aan. André Jansen die zit ook mee te kijken. Na ons gesprek hief je de handen ten hemel en wreef toen je gezicht stevig was mijn betoog zo erg. <laughs> nee, André, je, betoog was fantastisch. We krijgen een heleboel reacties, ook op het verhaal over eh, het kunstgras. Onder andere van een mevrouw Ria van Kleef... die met dat verhaal komt van eh, Amy Griffin... die een lijst bijhoudt van voetballers die op kunstgras... met rubberkorrels eh, hebben gesport en kanker hebben gekregen. En ja, dat verband wordt zo langzamerhand meer en meer duidelijk... Maar waar we het helemaal niet over gehad hebben, Justin... is het feit dat je... want jij bent een voorstander van kunstgras... dat je er ah, geweldige blessures door kan oplopen. Ja, dat, dat is zeker waar. Ehm, alleen... Ik, heb het gezien, hè? Iemand die zijn knie afscheurde. Ja, nee, natuurlijk. Ik, heb het vaak genoeg ook, ook meegemaakt op kunstgras. Alleen uh, voetbaltechnisch vind ik kunstgras lekker te spelen... omdat je eh, meer zekerheid hebt dat, dat jouw paas of jouw actie lukt... of je, je paas aankomt. Als je op het grasveld eh, een paas geeft... dan moet je allemaal afwachten. of er een hobbeltje net, voor het, net voordat hij hem aanneemt... het hobbeltje komt, mhm. dan is hij de bal weer kwijt. Op een kunstgrasveld, als je een bal strak over de grond neerlegt... Ja, dan, dan, kan je ervan uitgaan dat hij gewoon aankomt. En als, als, die, als de techniek dan gewoon goed is en klopt... dan heeft hij de bal gewoon simpel voor het aannemen... En dat is de reden waarom ik voor kunstgas ben. Uh, anderzijds, natuurlijk, de blessures. Ja, de blessures worden het heftiger. Je, je staat wat vaster. Eh, het is niet zo dat, dat de aarde meeschrijft... en dat je een, een pol of klomp lostrapt op het moment dat je draait. Als je blijft staan, nee, je staat en dan sta je ook echt vast. En als je dan je lichaam wel draait... Ja, je had het eigenlijk moeten vragen aan, aan, aan Laurens, want die, eh, die ging eh, een week of wat geleden even meedoen. En die heeft daarbij ook uh, eh, zijn behoorlijk verdraaid, of ik weet niet wat hij ermee gedaan heeft. Maar die kon ook gewoon een paar dagen echt niet lopen. je, nou- nee, je staat gewoon vast. Ja, ja het is ongelooflijk. Wat vind jij, Jos? Ja, ik, ik ben persoonlijk een, eh, voorstander van, eh, van gras. Ik ben eh, zelf ook scheidsrechter, zoals je weet. En ik, ik, ik heb er zo plezier in om gasten op gras te zien voetballen. Oké, inderdaad, wat, wat Justin zegt, de bal komt wel eens helemaal verkeerd aan. Maar dat vind ik ook de charme van het voetbal. Dat, dat, dat moet en kan gebeuren. Ik kan me voorstellen dat Justin denkt van ja, ik moet die bal op deze manier raken. Want dan komt hij op de, op de juiste manier aan bij een, bij een medespeler. Dat is natuurlijk prachtig. Maar ik vind, zelf, eh, ja, ik vind het zelf gewoon heel leuk om te zien... dat het soms ook wel eens mis kan gaan. Nou, we kunnen één maar, conclusie trekken. Dat is gewoon voor selectievoetbal is kunstgrasstop... en voor het overige seniorenvoetbal en jeugdvoetbal... kun je gewoon nog op gras voetballen. Maar Joop Brandt, en die heeft toch wel een beetje <laughs> kijken op het hele gebeuren. Die zegt het is voor het Nederlandse voetbal beschamend. Het voetbal holt achteruit. Met kunstgras. Met kunstgras. Ja, geloof ik ook. En, en ja, er is nu ook een zakenman, die heeft er heel goed over nagedacht. En die is met een nieuw plan gekomen. Hè? dat alle clubs in de eredivisie, in ieder geval in de eredivisie... of op kunstgras of niet mm -hmm. Want het is natuurlijk ook competitievervalsing. Ja, Daar hebben het nog niet over gehad. Ja, ja. Maar het vervalst wel als je naar uh, Heracles toe ja. Speel jij nou veel, veel, veel beter op kunstgras? Echt, eh, je hebt het over die Pasen die beter aankomen, sowieso. Als je het vergelijkt met, eh, met, met de keren dat je op gras hebt gespeeld. Heb je echt het idee dat je op dit kunstgras veel beter tot je recht komt? Dat je kwaliteiten veel beter zijn? Nou ja, eh, het is in ieder geval... Soms heb je ook eh, het idee op, op gras dat mensen, als ze goed spelen... heb ik althans eh, heel vaak het idee van... nou, dat zijn echt gasten die goed kunnen voetballen. Want als je op gras een goede paas kunt overbrengen... Ja, nee, tuurlijk. Als je, als je het op een heel slecht veld kan... dan kan je het in principe overal, zeggen ze. Dan vind, vind ik, dat dan weer kort door de bocht. Ehm, kan. Het, het, is, het is wel zo dat je, dat je bij het voetbal op kunstgras... Eh, alvast een paar stappen vooruit kan denken. Je kan vooruit kijken, want je weet dat in principe die bal geen rare stuitingen aan je voeten maakt. Op gras moet je toch heel erg naar de bal, gefocust naar de bal blijven kijken... of je niet in één keer van je voet door een polletje. Nu kan je in principe blind kan je meenemen. Je kan eh, eigenlijk al kijken waar je die bal wil gaan plaatsen... voordat je hem eigenlijk gaat plaatsen. Want ja, je weet toch dat hij in principe in één rechtlijn aan je voet blijft. Zolang je zelf hem goed raakt en dat voel je dat, dat is dan wel weer een voordeel van kunstgras. Het is recht toe, recht aan. En het is eigenlijk, eh, ik heb hier toevallig een foto van het veld van Hillegom. Het is gewoon een biljartlaken. Zo. Ja, dat is ongelooflijk. En dan moet je met een grasveld nog maar voor elkaar krijgen. Er zijn maar weinig clubs eh, in het amateurvoetbal die zo'n strak veld... Uh, eh, Leg meer volgens had bijvoorbeeld een heel goed grasveld jaren geleden. Dat is ook overstap naar kunstgras. Hillegom heeft trouwens even terzijde, die heeft uh, kurk hè, daar liggen. Ja. Die heeft geen uh, ja. bolletjes. Nee is een van de eerste voetbalclubs die dat heeft ingevoerd. Ja, dat heeft wel een hoop geld gekost, het hele complex. Maar, eh. Dat wel, maar eh, ze liepen voor op hun tijd vooruit. dat, is 9 eh, miljoen geloof ik in totaal. Ik heb geen idee. Heel mooi. Kun je bijna natuurbrug van Bel? Ja, maar ik vind het, van de andere kant vind ik het wel heel erg goed dat, dat ze, dat zo'n stadion opbouwen en vooruitlopen op de toekomst. Er zal ongetwijfeld iemand zijn geweest bij, bij die, die enorme nadelen heeft eh, gezien van die rubberen ballen... en heeft besloten om daar eh, kurk op te leggen. Ik vind, ja. vind het klas hoor. Dat, dat, eh, dat, dat, dat heeft Dat klopt. Nou, ik vind heel dus goed, hele mooie, dus heel het heel goed voor elkaar. Doe ja. het goed, is gepromoveerd, heeft een, heeft een mooi complex. bij bijna een stadion met kantine boven de tribune. Nou, dat is alleen maar geweldig. Dat is een beetje Telstar gevoel. <laughs> ja, de, kantine de, de, de, de ruimte boven de, boven de tribune. Ja, dat is leuk. Top. Ja, klopt. Morgen half drie, ik dacht dat het drie uur was. Maar goed dat we het er even over hebben. Half drie, hè? Ja, die day. Arsenal. Ja. Hoeveel wordt het? Uh, Arsenal is, uh, zoals Laus al zei, een, lastige ploeg. Uh, vorig jaar veel moeite gehad. Uit vooral. sterke jongens, snelle jongens. ik denk wel dat wij morgen, als we goed uit de startblokken komen... een redelijke makkelijke middag tegemoet kunnen gaan mochten we niet goed uit de strafspoor komen, wordt het een heel lastige middag. Dus daar moeten we heel erg voor waken. Eh, ik denk dat wij hem 3-0 gaan winnen. Goed zo, daar hou ik je aan.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 Maar, maar het begon allemaal met Marillion. Dat zou je niet zeggen. ook een beetje een harder groep. Die toch die mooie ballad hebben opgenomen. Henny, wat vind je ervan? je bent het niet eens met mijn muziekkeuze... maar dan nou wil ik toch wel eens een keer een positief antwoord van je hebben. Sympathie wil ik van je hebben. Kom op. Ik vond het heel sympathiek. Lekker nummer. Oké, oké. Nou. Ik, eh, ik, hou daar wel van. Oh, gelukkig. Waar, ik ook van hou, en dat weet je... dat is van de muziek van jouw zoon. Ja, en die heb ik net al gedraaid met waterkant. Dat op, heb ik gehoord. maar, je, maar hij heeft dat, dat hele mooie nummer. Heb je dat toevallig bij je? Uh, Calling for Peace bedoel ja? je? Ja, dat heb ik wel. Dat, maar, maar praat even door, ik moet even opzoeken. Nou ja, het, gaat er dus om dat je op, op het ogenblik in een tijd leeft... waarin eh, de ene helft van de wereld helemaal knettergek is geworden... en de andere helft van de wereld maar net doet alsof er niets aan de hand is. Ik, dat Aleppo, jongens, dat kan toch niet? Daar doet niemand iets aan. Uh, vind, je het erg als ik zeg dat ik... Uh, klinkt heel stom hoor, maar ik stop met volgen van die, van die Ik word alleen maar verdrietig en ongelukkig van. En eh, ja, ik, eh, ik zit er allemaal niet op te, te wachten om dat te gaan volgen. Sorry. Nou, wat, eh, wat dat er gaat... Oké, ik, ik hou me er wel mee bezig. Ik vind het wel interessant om dat soort dingen te volgen. Maar ik maak toch graag een link naar die krant waar wij mee, waar wij mee, mee draaien. Als je een gewone krant openslaat en je kijkt naar de voorpagina... het is 90%, 95% is negatief nieuws. Twee, pagina 2 precies hetzelfde. 3 is precies hetzelfde. Die krant voor ons is alleen positief nieuws. Ik, eh, ik, zou het zo ontzettend leuk vinden als langzamerhand mensen eens beseffen... dat de wereld ook uit positieve berichtgeving kan bestaan. Het lijkt wel alsof iedereen erop geilt om, om, om maar negatieve berichten te lezen. Als je de kranten toch ziet, daar word je er helemaal niet goed van. kijken eens een keer naar, naar, naar, naar de dingen die mensen ook goed doen. Naar de goede dingen die er in, eh, in het leven zijn altijd alles van een negatieve kant belichten. Ik word daar eigenlijk erg moe van. Je bent nu alleen op internet, hè? maar je komt binnenkort met een glossy. Ja, met glossy. En, eh, het is heel... Eh, eh, ja, Oké, daarin wordt ook eh, alleen maar aandacht besteed aan positieve berichtgeving. Ik hou echt niet meer van die negatieve berichtgeving. Ik begin het steeds meer over te slaan. En als ik tegenwoordig de krant lees en ik heb één of twee pagina's gelezen... dan denk ik, weg met die bende. Sodemieter, pardon. Weg met die bende. Pas op wat je en, Ja, ik neem, niet, niet kwalijk. En ik vind het veel leuker en ik denk dat de mensheid er alleen mee gemoeid is... om langzamerhand zich een beetje, een beetje positiever op te stellen. De maatschappij is al zo knetterhard. Ja, daar hou ik van, Jos. Ik, ik ben eh, eh, de komende weken ben ik weer goed heilig man hier in de omgeving. Ach, zalig. Ja, dus ik spel jou nou de Zwarte Piet toe. Eh, daar, daar gaan jullie positief over schrijven, toch? Ja, ja <laughs> Wat kun je nou anders eh, positief schrijven over, eh, over Sinterklaas Zwarte Pieter? En die hele discussie, daar moet je helemaal niet mee bemoeien, jongen. Weet je hoe die discussie trouwens tot stand is gekomen? Geen over die Zwarte Piet. Nee, er was een of andere dame die uit Amerika, die komt hier op bezoek in de periode november. Ja. Die weet niets van Sinterklaas, die weet niets van Zwarte Piet. En die ziet ineens een man met een baard lopen. En allemaal zwarte jongens eromheen, gesminkt en weet ik wat, die om hem heen staan te dansen. Ja. En die heeft het aangekaart dat het pure discriminatie is. zo is die hele discussie ontstaan. Ik vind het een onzin, jongen. Ja, het is eh, een kindervee. Maar wij, wij, wij bemoeien ons toch ook niet met, met Spanje... waar, eh, waar stiervechten ehm, heel populair is... En, waar een hele hoop mensen hier in Nederland gewoon... Eh, ja, gewoon de pest aan hebben. hey, zullen we, zullen we, iets positiefs... Zullen we eens iets positiefs... Ja, ik had Frans van Dijl aan de telefoon... Frans van Dijl heeft een... Eh, dat is de schrijver van de columns in het Haarlems Dagblad, hè? iedere mhm. vrijdag. Die heeft een zoontje, Nout. Die eh, speelt nu bij Bloemendaal. Dat is een, trouwens, schrijf die naam maar op, Nout van Dijl. Want die ga je in de toekomst eh, tegenkomen. Maar die, die columns van hem worden nou gebundeld. En die komen volgende maand uit in een heel leuk boekwerkje. Het dat is gewoon heel positief en allemaal hele positieve verhalen. Dat is leuk. Daar ben ik heel benieuwd naar. Ja, dat is leuk. Dat ga ik, eh, Calling for Peace. Nou, wat dat gaat, eh, Henny. Uh, je schrijft onder andere voor 023 ook een hele goede columns. die steeds meer worden gelezen. Heb je geld nodig of zo? Nou. <laughs> Want dat heb ik niet hoor. <laughs> nee, het is, gewoon, het, is gewoon heel leuk dat die columns die je schrijft... die worden ook heel, heel erg positief nou, nou benaderd. Nou, zit ik te blozen. Net zat Justin Nou, dat geeft niks. Dat mag je af en toe ook wel eens hebben. Niet, niet meteen doorheen kletsen. Charles Calling for Peace.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 Ja, ik moet hem, we moeten hem onderbreken, de plaat, want eh, eh, eh, we hebben nog een minuutje en dan komt het nieuws er alweer in. Nou, dat minuutje besteden we dan met Justin Luiten. Ook over de wedstrijd van morgen, maar ook over het feit dat waar vroeger de jongens van Zandvoort werden weggehaald... En nu jongens naar Zandvoort toekomen. Zo zou het nou, moeten zijn. Hè? Dat, is, toch een, dat is toch een mooie, mooie, en, eh, laten we dat vasthouden. De jongens uit de regio die, uh, die op zoek zijn naar een mooie ambitieuze club. Eh, en, en, goed kunnen voetballen zijn altijd welkom natuurlijk. En hoe meer concurrentie op één plek, hoe, hoe sterker de bezetting wordt. En dat zie je nu ook. Jullie hebben een Geweldig keeper erbij, geweldige middenvelder, geweldig aanvallen erbij. En ja, ze, ze doen het goed. We zijn blij met ze. Jullie hebben in het begin van het seizoen een afspraak gemaakt als team. Zou je die eens even voor deze radio willen herhalen? We gaan niet op vakantie bedoel je? Nee, oh. nee, het had iets met een kampioenschap. Oh ja, ja we moeten kampioen worden. En uh, niks, eh, dat is eigenlijk vanzelfsprekend, eigenlijk al twee jaar. Maar eh, het lukt elke keer niet. En dit jaar moet het echt gebeuren. Als dit jaar niet gebeurt, dan moeten we met elkaar toch eens een keer goed aangekijken... wat we daaraan willen gaan doen. ja, goed, we hebben nog een hoop werk voor, aan de winkel. Maar laten we daar voor ons best doen. Maar ik, heb ik ben al in overtreding, mensen, want het nieuws komt er al in. <laughs> Bedankt voor het luisteren allemaal en tot de volgende.